Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Italië wordt de zogenoemde groene pas ook verplicht voor leraren. Die moeten kunnen aantonen dat ze minstens één coronaprik hebben gehad... of genezen zijn van corona of negatief zijn getest. Leraren hoeven zich niet verplicht te vaccineren... maar wie niet is geprikt en langer dan vijf dagen ziek thuis zit, wordt niet doorbetaald. De groene pas in Italië geldt vanaf deze vrijdag en is ook verplicht voor bezoekers van binnenlocaties, zoals restaurants en zwembaden. Er lijkt een oplossing te zijn voor drie binnenvaartschepen... die sinds vorige week stil liggen met een giftige lading graan. Ze liggen aan de kade in Zwolle, Utrecht en Veghel... nadat aan boord een veel te hoge concentratie van het gas fosfine werd ontdekt. De schepen kunnen nu naar een kunstmatig eiland in het Ketelmeer varen. Daar kan de lading worden overgezet, waardoor het gas vervliegt. Het is nog niet zeker of het op die manier gaat gebeuren. Onder meer omdat de schippers een vergoeding willen voor de gang van zaken. De jongen van 17, die in mei in Den Haag werd doodgestoken... is mogelijk om het leven gebracht uit wraak voor een steekpartij eerder die avond. Bij dat incident raakte een jongen van 14 zwaar gewond. Volgens het Openbaar Ministerie lijkt een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen... de aanleiding te zijn voor het geweld. In totaal zijn 11 verdachten aangehouden, onder wie familieleden van de 14-jarige jongen. Feyenoord heeft in de derde voorronde van de Conference League de uitwedstrijd tegen Luzern gewonnen. In Zwitserland werd het 3-0 voor de Rotterdammers. Volgende week is de return. Eerder op de avond speelde Vitesse thuis met 2-2 gelijk tegen het Ierse Dundalk. De gelijkmaker viel pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Ook daar is volgende week de return. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land.